Eefje Kunnen met het NOS Journaal. Op attractiepark Arm toen bleek dat de peuter enkele uren vermist was. Er werd een grote zoekactie opgezet met een helikopter, twee duikploegen en een groot aantal politieagenten. Het meisje werd uiteindelijk gevonden in een sloot op het park. Pogingen om haar te reanimeren mochten niet baten. De Apple Store in Amsterdam is enige tijd ontruimd geweest nadat er een iPad was ontploft... Waarschijnlijk was een lekkende accu de oorzaak. Drie medewerkers kregen last van hun luchtwegen. De winkel aan het Leidseplein is door de brandweer gelucht. Een groot deel van Schiermonnikoog zit al 24 uur zonder telefoon en internet. Ook radio en tv liggen eruit. Het komt door een breuk in een glasvezelkabel. Volgens RTV Noord zijn abonnees van Kabel Noord getroffen door de storing. De glasvezelkabels liggen voor een deel onder water... en dat maakt het voor monteurs lastig om de breuk te repareren. Buitenlandse studenten die in Nederland een kamer zoeken... zijn kwetsbaar voor oplichters. Volgens het blad van de Erasmus Universiteit... zijn ze vaak het slachtoffer van nepadvertenties op Facebook. Soms betalen ze duizenden euro's borg voor een kamer... maar eenmaal aangekomen in Nederland blijkt die kamer helemaal niet te bestaan. Net als de verhuurder. Het voetbal dan. AZ heeft met 4-1 gewonnen op bezoek bij FC Emmen. Oussama Idrissi maakte twee doelpunten. De club uit Alkmaar is nu koploper in de eredivisie. Feyenoord won thuis met 3-0 van stadsgenoot Excelsior. FC Utrecht versloeg eerder op de middag PEC Zwolle met 2-0. Joris van Overheem scoorde in die wedstrijd voor de Utrechters, maar hij kreeg ook een rode kaart.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 glijdt een laatste druppel langs je hand. Urenlang zie ik jou liggen op het strand. En graaf mijn tenen diepe.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 And it.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 Little of the love for a disappointment.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 ti.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 every day's like my iPod stuck on replay, replay. I can be your melody, a girl I can write you a symphony, the one that can fill your fantasies. So come, every girl, let's sing with me. Yeah. I can be your melody, a girl I can write you a symphony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 Quelle drôle d'idée, quelle drôle d'idée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 better believe in us. My sickness, is shall get 都随风。 So you wanna go on with someone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 park of nature's fire. You're my sweet, complete desire. Sunny one, so true. Yes, I love. bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true. I love you.